Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat weer een winkel op omvallen. Na problemen bij Big Bazaar en Shubi is nu BCC de volgende in de rij waar het slecht mee gaat. De elektronica-keten heeft uitstel van betaling aangevraagd vertelt mijn economiecollega Nick. Maar dat is vaak ook een stap naar een faillissement. Dus het zijn wel echt serieuze problemen. Twee mensen, deskundigen, worden aangesteld om te gaan kijken... wat kun je hier nog van maken? zit er nog leven in, maar het ziet er heel somber uit. Want in het verleden is al vaker gezegd... misschien zit hier niet zo heel veel leven meer in. En je zou kunnen zeggen, misschien hebben ze lang volgehouden nog. De elektronica-keten heeft tientallen winkels in Nederland. Er werken ongeveer duizend mensen. Een heftige schietpartij in Antwerpen. Een man werd daar vannacht klemgereden door vier mannen in een auto. Daarna zou die zijn doorzeefd met kogels. Volgens Vlaamse media werd het slachtoffer 17 keer geraakt. Hij heeft dat niet overleefd. De schutters zijn er vandoor gegaan en zijn nog spoorloos. Een op de zes mensen die gezonder willen eten... zegt het niet te kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Je hoort een van de onderzoekers. Een van de opvallende eh, eh, conclusies van ons onderzoek is dat 17% van alle volwassenen die zeggen... ik heb te weinig geld om gezonde spullen te kopen. Eh, en dat is opvallend en helemaal wanneer je kijkt naar verschillende inkomensgroepen... want dan zijn die verschillen heel groot. Bijna de helft van de Nederlanders zegt dat zij vaak worden overgehaald door anderen... om iets ongezonds te kopen. 40% van de mensen zegt het gewoon heel moeilijk te vinden... om de chips en zakken snoep te laten staan. STR-spelers in het Amerikaanse basketbal moeten aan de bak. Er is een nieuwe regel die ervoor zorgt dat ze minder vaak rust krijgen. Dat vertelt deze Amerikaanse commentator. Now here are the rules. We call this the PPP, Player Participation Policy. No more than one star player is unavailable for the same game. So this impacts teams that have multiple star players. Ja, er is een lijst gemaakt van sterspelers. En als een team er meerdere heeft, dan mogen ze er elke wedstrijd maar één rust geven. Die regel komt er omdat supporters hadden geklaagd. Ze betaalden veel geld voor een kaartje om hun helden te zien... terwijl die soms niet eens in actie kwamen. En het weer nog een prima herfstdagje. Het is droog en er zijn wat sluierwolken, maar vooral veel zon.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 hoofdletter Z said enough I don't know what it means, but I know you me carried away on a stretcher severely harried Telling you all, he was pretty tall He Here looking through a freaky place like Albert Hall No kiss, if this Did you ever know that it could hurt like this?